9 uur. Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Vanwege een grote brand vanmiddag in de Rotterdamse wijk Schiebroek... moeten 150 mensen de nacht op een ander adres doorbrengen. De brand ontstond in een partiekflat... en werd volgens de hulpdiensten veroorzaakt door een gasexplosie. Zeker 12 mensen zijn gewond geraakt, van wie twee ernstig. Het complex met 40 woningen is ontruimd en de bewoners zijn opgevangen in een kerk in de buurt. Hulpverleners van het Rode Kruis zijn aanwezig om de hulpdiensten te helpen bij de opvang. Burgemeester Abu Taleb heeft de getroffen wijk bezocht en met bewoners gesproken. In de hele wijk is politie en brandweer aanwezig. Door de explosie is een enorme ravage ontstaan. Ook de rijtjeshuizen naast het complex zijn beschadigd. Overal ligt glas van gesprongen ruiten. Van de woning waar de ontploffing was is de gevel weggeslagen. Frankrijk wil dat er nieuwe afspraken worden gemaakt tussen Griekenland en zijn internationale schuldeisers. Parijs is bereid als bemiddelaar op te treden in die onderhandelingen. Dat heeft de Franse minister van Financiën, Michel Sapin, gezegd... na een ontmoeting met zijn Griekse collega. Sapin zegt dat Griekenland in de eurozone hoort. De minister denkt dat Griekenland zijn problemen te boven zal komen... en dat er een dialoog moet komen met alle belanghebbenden. In het Tsjechische Tabor is Mathieu van der Poel wereldkampioen veldrijden geworden. De 20-jarige van der Poel reed bijna van de start tot aan de finish aan de leiding. De Belg Wout van Aert eindigde op 12 seconden na als tweede en Lars van der Haar veroverde het brons. Het weer nog.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 Traditiegetrouw beginnen we weer met een eh, nieuwe cd, dit keer van Saudition. Wise Trees, ze heet deze cd. En nou, daar beginnen we dit tweedurend programma mee. Ga er eens lekker voor zitten voor peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. feel right on. we gonna sing a little song, feel alright. we gonna sing a little song, feel so good, feel alright, feel so good with a song. Singing, there's nothing wrong. Makes you feel good when you're alone. Makes you feel like you're sing it on, sing it on.